nieuws van 4 uur. Goedemorgen. Venezuela zegt dat er 100 doden zijn gevallen bij de Amerikaanse actie om president Maduro mee te nemen. Dat kunnen er nog meer worden, zegt de minister van Binnenlandse Zaken op televisie. Bij de aanval zouden Maduro en zijn vrouw gewond zijn geraakt en daar herstellen ze nu van. President Trump en de Colombiaanse president Petro die hebben met elkaar gebeld. Ze spraken elkaar voor het eerst en dat ging hartelijk schrijven media. Meer details zijn niet bekend. Afgelopen weekend overwoog Trump nog militair in te grijpen in Colombia vanwege drugshandel. De NS hoopt dat de treinen vandaag beter rijden dan de afgelopen dagen. Toen waren er veel storingen. Vandaag geldt wel weer de winterdienstregeling. Er rijden momenteel tussen Utrecht en Amsterdam en bij Eindhoven geen treinen. Er is een wisselstoring. En het was opvallend rustig op de eerste hulp met gewonden door het winterweer. Volgens de ziekenhuizen hebben mensen kennelijk goed geluisterd naar de oproep om binnen te blijven. Dan nog het weer van Weer Online. Het is bewolkt met enkele sneeuwbuien en in het westen valt af en toe regen.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 Joe.